4 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Het bruto binnenlands product van Groot-Brittannië... kan in het tweede kwartaal met bijna een derde krimpen, meldt de Times. De Britse krant heeft een verslag van een kabinetsvergadering... waarin de minister van Financiën dat zegt. En tien ministers dringen er volgens de Times op aan... om de Britse lockdown volgende maand te versoepelen... om de gevolgen voor de economie te beperken. In Groot-Brittannië zijn al meer dan 10.000 mensen overleden... aan de gevolgen van het coronavirus. Ja, een aantal landen heeft al wel aangekondigd dat de coronamaatregelen na dit paasweekend enigszins worden versoepeld. Zo mogen in Oostenrijk vanaf dinsdag kleinere winkels weer open. In Denemarken openen de kinderdagverblijven weer hun deuren. En in Spanje gaan fabrieken en bouwplaatsen weer open. En in Italië is de lockdown verlengd. Dat is juist het tegenovergestelde. Tot en met 3 mei is nu die lockdown. Op Bonaire kan iedereen met klachten die kunnen duiden op corona... zich laten testen in een drive-thru zonder de auto uit te hoeven. Via een speciaal telefoonnummer kunnen mensen een afspraak maken. En op de afgesproken tijd neemt een medewerker op de testlocatie... met een wattenstaafje een monster af. Bonaire is het enige Caribische eiland binnen het Koninkrijk... waar nog geen geteste coronabesmettingen zijn. En de Italiaanse tenor Andrea Bocelli heeft op verzoek van de burgemeester van Milaan... een paasconcert gegeven in een lege domkathedraal. Het was live te volgen via YouTube. Al meer dan 20 miljoen mensen keken daarnaar. Bocelli zong begeleid op orgel religieuze nummers als Ave Maria. Hij noemde het concert een boodschap van liefde, herstel en hoop voor Italië en de rest van de wereld. Het weer nog, de temperatuur die daalt tot een graad of 5. Hier en daar kan wat regen vallen. Overdag trekken wolkenvelden over, maar is er ook zon.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 Nothing feels better. Nothing feels better than it. Nothing feels better. I'm not. We don't gotta hide. This is what you like. Gotta Nothing feels better than Say we're just friends, but I swear when nobody's around. feels better than this Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM What is love? knocking Girls are girls like this, I would. Baby, love it, baby, love it. Girls are girls like this, uh uh. Baby, love it, baby, love it. Girls are girls like this, I would. Baby, love it, baby, love it. Girls are uh, uh. girls like this, uh uh uh uh. it, love it. I'll let my chat, yo. And if you tell me, I'll let my chat. Better you come for me, I'll let my chat, yo.